In totaal verdwijnen meer dan 12.000 arbeidsplaatsen. Een deel daarvan door het niet vervullen van vacatures en door natuurlijk verloop. Voor de militairen die bij Defensie blijven werken gaan de arbeidsvoorwaarden er flink op achteruit... Zo vervallen er toelagen waardoor militairen er maandelijks honderden euro's op achteruit zullen gaan. Ook gaat het inkomen omlaag omdat het defensiepersoneel per week minder gaat werken. Minister Hille wil in totaal voor een miljard euro bezuinigen bij Defensie. De vader van het 12-jarige meisje uit Groningen dat onlangs is bevallen van een kind... heeft bekend dat hij zijn dochter heeft misbruikt. Zijn voorarrest is verlengd. De man was in 1995 al veroordeeld voor een zedenzaak. Ook toen was er sprake van incest. Het meisje beviel van een dochtertje toen ze met haar klas een schoolreisje maakte. Ze is inmiddels ondergebracht in een pleeggezin. De zwaar gehavende kuststreek van Japan is opnieuw getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Er werd een tsunami-waarschuwing uitgegeven, maar die is weer ingetrokken. De regio werd ruim drie weken geleden getroffen door een aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter. In Ivoorkust zijn nu nog 22 Nederlanders. Als een aantal van hen alsnog weg wil, moeten ze zich melden bij de Fransen daar, zegt minister Roosentaal. Het kabinet heeft met de Fransen afgesproken dat die zullen helpen bij eventuele evacuaties. Volgens Roosentaal is het in Ivoorkust zo onveilig dat de Nederlanders voorlopig het advies krijgen in huis te blijven. Er zijn geen Nederlandse diplomaten meer. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 4. Morgen wordt een zonnige dag. De maxima liggen tussen 11 en 17 graden ook de dagen daarna blijft het zonnig. De temperatuur loopt iets op naar maximaal 21 graden. Dit was het...